het nos SP-raadslid Simon Polman in Lelystad is door zijn partij gerooieerd... omdat hij weigert zijn raadsvergoeding in de partijkast te stoppen. Polman heeft het geld aan de voedselbank gedoneerd. De ledenvergadering van de SP ontnam Polman het lidmaatschap... omdat politici van de partij verplicht zijn hun vergoeding in de partijkast te storten. SP-fractievoorzitter Van de Heuvel in Lelystad benadrukt dat raadsleden tekenen voor die regeling. Polman wil zijn zetel in de gemeenteraad van Lelystad niet opgeven. 50 militairen gaan de komende dag op het Hegermeer in Friesland helpen de sneeuw van het ijs te halen.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 De Nederlander die in Amerika vastzat voor het schenden van het handelsembargo met Iran is weer terug in Nederland. De man die heeft toegegeven dat hij goederen naar Iran heeft geëxporteerd is op borgtocht vrijgelaten. Half mei moet hij terug zijn in de VS, dan krijgt hij te horen welke straf hij krijgt.